Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse evacuatievlucht kan waarschijnlijk de komende dag landen. Vanwege de chaos vandaag op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft het Nederlandse toestel vertraging. Duizenden mensen stonden op de landingsbanen om aan boord van een vlucht te komen. Militairen moeten dat de komende tijd voorkomen, zegt correspondent Aletta André. Eh, die taak hebben de Amerikanen op zich genomen. Er is vrijwel geen lokaal personeel en eh, beveiliging meer. En de Amerikanen willen de bol nu leegruimen eigenlijk, zodat ze de controle weer terug hebben. En dat eh, we beelden zoals vanmiddag niet opnieuw terug gaan zien. Dat mensen niet meer over de muren kunnen klimmen, over de landingsbaan kunnen rennen. Op dit moment spreekt de Amerikaanse president Joe Biden zijn land toe over de situatie die is ontstaan in Afghanistan. Biden krijgt veel kritiek omdat de Taliban snel zijn opgerukt nadat hij de Amerikaanse troepen terugtrok uit Afghanistan. Hulpverleners in Haiti kunnen nog altijd niet bij alle getroffen gebieden komen na de aardbeving van dit weekend. Door aardverschuivingen zijn bepaalde gebieden onbereikbaar. En omdat telefoonlijnen kapot zijn, is het niet duidelijk wat de situatie daar is. Tot nu toe zijn al bijna 1300 mensen omgekomen. In een verzorgingstehuis in het Gelderse Eerbeek is corona uitgebroken. Minstens 17 van de 125 bewoners zijn positief getest. Net als nog eens 17 medewerkers. En dat terwijl alle bewoners zijn gevaccineerd. De meesten hebben weinig klachten, maar dat geldt volgens Omroep Gelderland niet voor iedereen. Personeelstekort. Het is een probleem in de horeca, op het spoor, op het vliegveld en in de kas. Tuinders hebben moeite om de roosters rond te krijgen. Zeker omdat personeel uit bijvoorbeeld Polen of Roemenië door corona wegblijft. Ik hoor wel van collega's dat het wel echt een probleem is. En dat ze denken dat ze mensen hebben. En op het moment dat je ze belt van dan en dan starten we... dat je te horen krijgt, god, we hebben een andere baan, we komen helemaal niet. En dat is natuurlijk wel heel erg vervelend. Maar in deze kas in het Gelderse Lo lijken de problemen opgelost. Scholieren staan nu komkommers te plukken. Eigenlijk iedereen in Lo kent elkaar ook. We hebben allemaal bij elkaar eh, op de basisschool gezeten. Dus altijd wel eh, heel gezellig. S ochtends kan je dan altijd werken, omdat het dan meestal smiddags heel warm wordt.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 En ze hebben ook hier nog eh, gespeeld. Er zal ongetwijfeld nog een keer eh, terugkomen in 3 voor 12 Vloedgolf. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dat zal alleen Joost Troely in de toekomst gaan doen. Want ja, zo eh, is het eenmaal. Eh, er zijn eh, ineens wat, wat links en rechts mutaties geweest. Lijken wel virussen, maar in dit geval <laughs> het gewoon veranderingen. Ehm, maar goed, Minor Citizens <laughs> laatste single heet Lost. we hebben ook nog even een beetje tijd om nu echt even te kleppen. Want ja, de, we moesten even de planning overhoop gooien. Eerst kwam eh, de stream niet op gang. Eh, dus oh eh, dat was waarom ik, je om jij dat we even het uitgestelde ja. introgesprek. Maar dat gaat nu eventjes gebeuren. Maar Ehm, want het is niet de eerste keer dat je hier uh, bent. Zeker niet. Nee. En ik hoop ook niet de laatste. Nee, nee dat, zal, dat zal zeker ook niet zijn. Maar um, Parijs, daar heb jij de laatste dagen eh, gebleven. Wat heb jij met Parijs? ja, je zag natuurlijk al die tas met I Love Paris en zo. Ja. Nee man, ik ben helemaal gek van Parijs. Het is vooral Montmartre eigenlijk. Ja. die, die, die, die, die ehm, hoe heet het? Die straatjes. straatjes, het ja. dat heuvelachtige zo. Ja de, de cafés en restaurantjes. De mensen zijn super vriendelijk. Ja. Eh, het is, dat gedeelte van Parijs is echt super leuk. En je loopt ook zo de stad in. Dus dat is ook natuurlijk even leuk. En ja, eh, ja ik heb zo'n eh, hotelletje waar, waar we dan altijd naartoe gaan. Mm. En ja, het is gewoon lekker met de Thalys. Je bent er zo. Ja, want het is geloof ik 3,5 uur en dan zit je in Parijs. Nee man, 2,5. Hè? Ja, ik ga vanuit... Eh, ik woon natuurlijk in Zoetermeer. Hè? Ja, jij gaat vanuit Rotterdam. Ah, jij gaat niet meer eh, vanuit Amsterdam. Ja, dat scheelt natuurlijk. Dat scheelt, 2,5 uur. Ja, dan is het inderdaad ja, 2,5 uur. Ja, het is niks. Niks. Nee. Het is een beetje zoiets als uh, Zandvoort Maastricht vroeger. Ja, dat deed je in drie uur. Dus, en het was niet de city. <laughs> Tegenwoordig is het van Amsterdam ook naar Maastricht 2,5 uur. Dus ja, wat praten we over? Ja. Dus, en dus ook van Rotterdam naar Parijs. Ja, uiteraard. <laughs> Eh, maar goed, uh, Parijs eh, is, brengt dat ook dan iets mee met schrijven van bepaalde songs? ben je dan toch even in je hoofd ook misschien bezig met, met nieuwe liedjes daar te bedenken in die stad of niet? Even denken. Nee, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Nee, het is echt pure ontspanning. Gewoon, ik, eh, ik hou van, ben dan, Ik ben dan meestal met, met mijn vriendin samen of, of met z'n drietjes. Met nog iemand erbij. En dan ben je vooral met elkaar bezig eigenlijk. Eh, ik, ik, ben wel laatst op Bonaire geweest en daar heb ik wel een aantal liedjes geschreven. Dat ah, is wel een eh, ah, goed eiland om te schrijven. Een goede plek. Nou, dat is fijn dat Ferry Maat dat, eh, dat ook weet. Want die woont op Bonaire. Dus, uh, nou, wie? Ferry Maat, de oude radiomaker van de oh. Soul Show. Ja, die woont op Bonaire. Dus, Oké. die heb je waarschijnlijk nog nooit getroffen. Maar eh, hij woont er wel. Ehm, nog even iets, want jij had net in een van je songs die je net hebt laten horen. Ja, dat was een beeldschoon nummer over, over de haven en het havenlicht en over naar Philadelphia gaan. Mhm. Ja. Ja, deed mij denken aan ik zei het al, Mercy, Liverpool. Ja. Ben je nog niet geweest? Nee, Liverpool. Daar moet ik echt een keer naartoe eigenlijk. Hè? Ja. Het is toch eh, hometown van de Beatles en eh, van eh, ja, nog wat andere bandjes uit die tijd. Echo en de Bunnymen uit de jaren 80 komen ook uit Liverpool. Ah, oké. Ja, dus een, dat is een, band die er vandaan komt. En ik geloof ik Flock of Seagulls komt er ook vandaan. Oh, oké. En niet te vergeten Frankie Goes to Hollywood. is ook een, oh. een band uit Liverpool. Huh. Ja, dat, dat er, er, er, er, er nog, ja, dat zijn wat minder bekende. Maar de Beatles zijn natuurlijk eh, het meest bekend. Ja, precies. Maar eh, dan, eh, om maar even wat dwarsstraten te noemen. Maar dat zijn het wel bands die daar vandaan komen. Ja. Maar dat heeft wel iets. Ik weet niet wat het is. Maar ik ben meerdere malen in Liverpool geweest. Drie keer of vier keer geloof ik. Het lijkt dus- mij een beetje een havenstad. Dat sowieso. Ehm, als je van de Birkenhead kant eh, bijvoorbeeld eh, met, het, eh, met het veer overgaat... dan hoor je aan het eind van, van, van de veertocht hoor je Jerry de Pacemakers. Met, Go ferry, precies. the mercy. <laughs> Dat is, eh, <laughs> dat, is heel leuk. ben je echt eh, toeristisch. En dan eh, kom je op, dat, op dat, dat, havenhoofd waar dat iconische gebouw staat. Weet je wel, met die klok erin. Oké. Daar kom je op aan. En dan kan je rechtsaf de, de, de Alberdocks in. En daar zit Tate Gallery en nog wat, wat dingetjes. Oh, En daar vlakbij zit ook het Beatle Museum. Dus, dus en de cavern bestaat niet meer, toch? Nee, maar dat, dat, dat, is, dat is wel iets anders voor, eh, voor in de plaats gekomen. Oké. Ehm, wat, wat, wat ook eh, wel even te vermelden is, is dat de Beatles niet alleen daar hebben opgetreden. Die hebben ook aan de andere kant van de, eh, van de, van de rivier, oh. van de Mercy, hebben ze ook een optreden gedaan. En weet je hoe dat, dat plaatsje heet? Port Sunlight. Dat is vergelijken als wat wij hier in, in Nederland hebben of wat er van over is gebleven, Batendorp. Zoiets. Okay. Dus de werknemers van eh, de zeepfabriek... Die, eh, die hadden daar hun huizen vlak bij de zeepfabriek. Ah. En dat heette Port Sunlight. Want dat klinkt eh, wel treurig. Ja, maar ja, <laughs> Sunlight was namelijk eh, het, eh, het zeepmerk wat verhandeld oh, werd. Oh, en het waren arme mensen. Ja, oh, en, de, en, de, baas was zeer sociaalvoelend. En die zegt, ja, mijn werknemers moeten ook ergens goed wonen. En, oh. en, daar hebben ze dan een, een ja, een plaats neergezet. Ik ben er geweest. En daar was ook een ruimte waar muziek werd gespeeld. En Ra Ra, wie heeft daar ook gespeeld? De Beatles. Maar wow, dat wist bijna niemand. Maar ja. Eh, daar hebben ze wel gespeeld. Dus... Eh, Oké. Ja, dan weet je dat ook weer. Dus, een eh, soort uh, plek ja, ja precies. Ja. het is een club. Ehm, en dan hebben we het even over muziek in het algemeen. Dan word je weer wat wijzer, Ro. Ja, ik ga het zeker even melden aan, aan MJO, mijn, mijn producer en vriend en Beatles-fanaat. Is, die, is die dat? Die weet alles. Is die dat? Beatles-fanaat? Ja, die weet echt alles over de Beatles. Hmm. Alles weet hij. Ja, eh, hij, is, een Beatle, denk ik soms. <laughs> Ja, een, eh, een, eh, een Beatle in het geheim misschien, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Goed, ehm, we gaan zo weer meer van je horen, Ro. Want we, hebben, er nog, we hebben nog wat, wat nummers die we nog even weg gaan moeten, moeten spelen. Bijvoorbeeld deze. Ehm, heb je wel eens van Tenkatenstraat uh, gehoord? Tuurlijk, in Amsterdam. Ja? Zeker. Ja, dat is de naam van de straat. Maar het is ook een naam van een band. Oh nee, dat is, uh, is eh, eh, van een Engelsman. Eh, want we, we kennen natuurlijk Luc Nijman. Luc Nijman. Ja, die, ken, je, wel. Maar er, er, zijn nog meer Engelsen die al langere tijd in Amsterdam wonen... en ook de taal Nederlands ook perfect weten te beheersen. Okay. Stephen J. Howard, dat is de man achter de Tenkatenstraat... Hm. die weet daar ook wel raad mee. En dat klinkt dan zo. We live in a beautiful city. leuke clip eh, bij, eh, bij dit eh, nummer. En ja, dat gaat eigenlijk over het verleden van Amsterdam en hoe het er eigenlijk ook uitzag. Eh, maar dat heb je dan eh, denk ik ook wel een beetje kunnen begrijpen uit de tekst van Stephen J. Howard. Want dat is de man achter de Ten Katenstraat. En dan hebben we het niet over de straat zelf, maar eh, gewoon over de band. Want zo noemt hij de band en dat is misschien wel heel erg leuk gevonden. Mhm. vind je ook niet, hè, denk ik? ja, ja want zeker. Je, jij kent Amsterdam denk ik ook als geen ander. Want, ja, het wil wat zeggen, hè? Ten ja. Katenstraat. Maar heb zit het ook alweer eigenlijk? precies? Eh, zo'n beetje... Eh, of, of ergens in de buurt... Eh, het zit bij, bij de, de volgens mij. In de, Kinkerbuurt. Ja, dat dacht ik al. Kinkerbuurt, ja. Kinkerbuurt. Dus, Oud-West. Ja, ja Oud-West. Dat, dat is daar. Uh, had, ik het toch, had ik het toch wel, wel enigszins goed. Ja, ja, de, de goedkoopste markt van, van Amsterdam is de Tenkatenmarkt. Dan moet je altijd even goed zoeken dat je wel die, het juiste fruit eruit pikt. Want anders heb je heb je gewoon eh, verrot fruit, zeg maar. <laughs> ja, uh, het is niet alleen de Albert Kuip, maar ook de Tenkatenstraat. mensen, daar kan je dan ook terecht. Goed, we gaan, we gaan geen fruit verhandelen, want we, gaan, we gaan nog even twee nummers beluisteren. Ehm, we beginnen met Rock Me, maar die staat volgens mij niet op dat album. Jawel, ja, Wel? ja, ja, ja, het staat erop, ja. Hm, ben ik even niet goed op Het is het laatste nummer. Je laatste het laatste nummer niet gehoord. Nee, nou, uh, dan moet ik dat nog alsnog even, even doen. Uh, dus van dat uh, welbekende album, wanneer was die ook weer uitgebracht? 2 juli. 2 juli, dus dat is alweer een tijdje onderweg. Als ik het goed heb. Ja. Um, rock me, mensen. When I wake up in the morning I can't get you out of for that longing that you get when all is divine. I decided that I loved you from the first time that we met. There is really none above you, though you were playing hard to get. I was so hot that I wanted to get you all night. Oh, I'm feeling so fine this moment. I wanted to love you and to feel this way. Rock me to the left, rock me to the right. till the morning comes, yeah, straight through the night. I feel the morning light is coming through the window pane, and I hold you close as you rock me again. I was so hot that I wanted to get you all oh, night. Oh, I'm feeling so fine this moment. I wanted to love you and to feel this way. Rock me to the left, rock me to the right. You. en dan eh, komen we toe aan een wat eh, ouder eh, nummer inmiddels bij... Ja. Bij dit live optreden, <laughs> ja, volgens mij moet je iets... Uh, ben je aan het oprapen? Wat, mij, Oh, oké. <laughs> het is meer zo van... Mocht ik de tekst kwijtraken, dan heb ik hem nog ah, ergens. Ah, oké. Ehm, dit was dus nog eh, het nummer wat je net hebt eh, kunnen beluisteren... nog van het eh, laatste album wat Ro heeft uitgebracht. van ja. afgelopen maand. En, en, en, dit nummer, Hey Hey, staat ook op het album... maar dan in een andere versie. Dus dat is oh. ook leuk, een akoestische versie. misschien wel bijna gelijk als wat jij nu gaat laten horen? Of, nou nee, het is, het is wel met band, zeg maar. Mm. Het is meer, het, mensen omschrijven het een beetje als een Beatle-liedje. Dus toch weer die Beatles. Die ja, we, we, we, we net over Het album is geproduceerd door MJO, die een enorme Beatle-fan is. Dus hij kan er niks aan doen. Het komt gewoon uit zijn vingers. <laughs> Oké. Hier is Hey Hey van hey, Half Height. hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way, make your way back home, hey, hey. If you need somebody, gonna find your way, ease your way back home, hey, hey. Do you believe that I'm the one to love again? Do you know that I really a very special friend. I'd see the sparkle in your eyes as I whisper in your ear. Do you realize I don't know how to carry another fear? It's when you say hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you stand somebody, gonna find your way, make your way back home, hey, hey. If you need somebody, gonna find your way, ease your way back home, hey, hey. So now I wonder what, what is this all about? Do I really have to worry, or can I just wish and shout? Yeah. Do you feel I can make a chance along this road? Yeah. Or do you realize I don't know how to carry a heavy load? Yeah. That's when you say hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way, make your way back home, hey, hey. If you need somebody, gonna find your way, ease your way back home, hey, hey. Oh, hey, hey, hey, hey. If you need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey. If you send somebody, gonna find your way Make your way back home, hey, hey If you need somebody, gonna find your way Ease your way, hurry away Come my way, catch your way back home, hey, hey Ja, ja. Dat was hem, Ro hard, uh, eh, mensen. Dankjewel, Jaap. Again. Thanks again. Oké. Okay. For being a champion. <laughs> he's the champion of all the indie, indie ah, nou, musicians nou, out there. Dank je, Indie bands. Ja. Te veel eer, te veel eer. <laughs> Goed, eh, we gaan weer verder, want we hebben natuurlijk ook nog stevige muziek. Oftewel groente, changing tides en silence. single van eh, Penelope heet eh, Thin Line. En eh, voldoet denk ik weer aan de verwachtingen van de doorgewinterde Penelope fans. Changing Tides met Silence. Die hoorde je ervoor. Dat, echt een lekkere metal plaat. nummer, hoe je het maar noemen wilt trash metal, werd er eh, door Ro net eh, gezegd. En eh, inmiddels heeft hij het pand weer verlaten. Maar goed, voor hem is het altijd even lekker om toch nog even wat, wat muziek te laten horen en live te spelen. Dus dat zeggende gaan we nog even gauw verder. Want we hebben nog wel wat weg te draaien. Bijvoorbeeld deze band. dat is een beetje... Ja, Black Rose moest ik aan denken. Nou, oordeel zelf. Hier zijn de Box of Kings en Smoke on the Horizon. is eh, dat dit eh, de nieuwe single van Where Is. Eh, we kennen ze nog van Electric. En dit is de laatste single. Someday. Um, en ze vestigen ook nog even de aandacht voor bijvoorbeeld hun eigen optreden op 4 september. Voorprogramma wel te verstaan van Inge van Kalker. En dat is geen onbekende, want die is bij Radio 2 al meerdere malen te horen geweest. En het is de zus van Carmine Calls. Dat eh, wisten we nog niet, maar het is toch wel degelijk het eh, geval. Ehm, tijd voor de EP die eh, afgelopen vrijdag is uitgekomen van Woord. Er staan hele mooie, wonderschone stukken op, zoals deze. Orange Plastic. fantastic orange plastic distorted and unsolved. I find myself lost. I'm tasting the symphony. It's bitterness, sweet glory. Dissolve me in your holy water. my heart beat sway Cause love is what our heart needs Sway to the rhythm of our heartbeat Sway Cause love is what our heart heet Sjoerd Rijmakers. Maar we hebben wel eens eerder eh, wat werken eh, van hem eh, gedraaid. Maar dit is het meest recente van hem. Shirt en Sway. Ja, dat is leuk dat hij Shirt heet. Dat is dan de, Engelse verbastering van zijn Nederlandse naam Sjoerd. daarvoor hoorde je Orange Plastic van Woord. En we gaan met een oude bekende verder. Want Michael Roethoff heeft ooit nog eens deel uitgemaakt van de Red 17. Deelnemers van de Rob Akda en uiteindelijk ook winnaars. Maar hij is tegenwoordig actief onder een andere naam. Al lange tijd eerlijk gezegd. En dit is het laatste werk wat hij heeft uitgebracht. Namelijk onder de naam Myro. Dirty 30 featuring de PG, de vocalist. you're gonna need a fire hose Better keep it safe and close Cause when some hottie wants to take over clothes Oh, whoa, please control the fire from a 30-year-old You thought you seen it all This ain't your final call that we have all the tools. Let's break all the rules. Everyone knows a man really gets thirsty when he hits his dirty 30. in the back of the class Yelling teachers cause I'm failing all my exams I want this to be over fast Third time's the dread are long gone Adrenaline is such a turn on Drop the curtains and open up the cage Unleash the beast and let it rage krijg je als je op een gegeven moment ook een beetje eh, iets gaat eh, doen met eh, de Daily, de Daily Dutchie of wat dan ook. Is van een presentator op de, de zondag bij Indie Excel. De naam heet uh, Cornio Vergeer. Die komt dagelijks met dingetjes. En dit vond ik ook iets bij hem. Jagar. En daar zit eh, Joep de Bode zit daar achter. Eh, ja, <laughs> voor mij is het nog uh, abracadabra. Maar hij zal er wel in thuis zijn, Conjo. Want die weet <laughs> bijna alles. in de bubbel heet dit nummer. En ik denk dat in Huizen Molenburg daar ook wel met de nodige interesse naar geluisterd is. En daarvoor hoorde je Myro met Dirty 30. Nou, het is weer voorbij deze um, ehm, Alternative FM. Volgende week heb ik twee Medepresentatoren. presentatoren Eén doet er maandelijks eh, mee met het eh, programma Roy daardoor. Dat is Kees Meijsen. En de andere is de vader van, jawel, Paul even een Bond. Ja, Bond. Um, ehm, daar versluiter. Nou, het eh, kan bijna niet anders. Daar is hij nog een keer. Want ik weet dat er eentje zit te luisteren, Vink, ergens Iets antwoord. Iets met uh, persvoorlichting. Gemeente antwoord. Nou, dan weet hij het wel. Verder met alleen. Volgende week zijn we er weer. Dag! Ik had het maar moeten begaan. Eetje, Het is niet zo dat jij iets hebt misdaan. Ik stond aan, het kwam hard, alles gittert, alles zwart.